uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Kaar heeft president Trump voorlopig toestemming gegeven voor het omstreden inreisverbod voor mensen uit Tjaad, Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen. Tegen het inreisverbod zijn rechtszaken aangespannen en lagere rechtbanken oordeelden dat het verbod niet mag ingaan zolang die rechtszaken nog lopen. Het Hoge Rechtshof is het daar niet mee eens en heeft die besluiten nu vernietigd. Italië heeft het droogste jaar sinds 1800 achter de rug. Bijna iedere maand viel er minder neerslag dan gemiddeld. Dat hebben Italiaanse klimaatonderzoekers berekend. In oktober viel zelfs 80% minder dan normaal. Italië werd het afgelopen jaar geteisterd door de ene hittegolf na de andere. In augustus werd in de regio's Lazio en Umbrië de noodtoestand afgekondigd. En door de droogte en de hitte waren er dit jaar talloze natuurbranden in Italië. Natuurmonumenten vergoedt alle schade aan een vrouw die door een Schotse hooglander werd aangevallen. De vrouw wandelde op de postbank in de buurt van Reden toen ze werd aangevallen. Ze hield er een diepe snee in haar buik aan over, waar ze nog steeds last van heeft. Het zijn onze beesten, dus het is onze verantwoordelijkheid, zegt Natuurmonumenten. Waarom het dier de vrouw aanviel is onduidelijk. De vrouw zegt dat ze niets geks deed. Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten zijn uitgeroepen tot de beste Nederlandse wielrenners van dit jaar. Ze werden onderscheiden op het jaarlijkse wielengala in Den Bosch. De belangrijkste prestatie voor Dumoulin was dit jaar de eindzege in de Ronde van Italië. Hij is na Jan Jansen en Joop Soetemelk de derde Nederlander die een grote ronde op zijn naam wist te schrijven. Annemiek van Vleuten werd dit jaar onder meer wereldkampioen tijdrijden en tweede in de Giro Rosa. Het weer bewolkt en droog. Minima vannacht tussen 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon.